Clemens Peters met het NOS-journaal. Bevolkingsonderzoek Nederland heeft tientallen telefoontjes binnengekregen... van vrouwen die zich zorgen maken over hun gegevens die zijn gestolen. Het laboratorium dat gegevens van deelnemers aan het bevolkingsonderzoek... baarmoederhalskanker verzamelde, werd gehackt. Vandaag en morgen krijgen ruim 400.000 vrouwen... die daar de dupe van zijn geworden, een brief. Veel vrouwen zijn bang dat criminelen met hun gegevens aan de haal gaan. Na een staking van vier dagen gaat het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij Air Canada weer aan het werk. Zaterdag legden zo'n 10.000 stewards en stewardessen van Air Canada het werk stil nadat onderhandelingen waren stuk gelopen. Nu is er een voorlopig akkoord gesloten. Air Canada is de grootste luchtvaartmaatschappij van Canada met zo'n 700 vluchten per dag. Door de staking werden dagelijks zo'n 130.000 reizigers getroffen. Vanuit Schiphol zijn vluchten van en naar Toronto en Montreal morgen nog geannuleerd. Het Nederlandse baggerbedrijf Van Oort gaat voor de kust van Dubai een eiland bouwen. Het Naya Island is ongeveer 13 hectare groot. En hiervoor moet Van Oort meer dan 28 miljoen kubieke meter zand opspuiten... en ongeveer 4,3 miljoen ton steen storten. Het is niet de eerste keer dat Van Oort een grote klus krijgt in Dubai. Eerder werkte het bedrijf al aan de twee schiereilanden in de vorm van een palmboom... en aan de kunstmatige eilandengroep The World voor de kust van de stad. Tientallen Enschedeers hebben vandaag de liefde voor hun stad op hun lijf laten vereeuwigen. Vanwege het 700-jarig bestaan van de stad konden inwoners voor het symbolische bedrag van 7 euro een Enschede-tatoeage krijgen. De liefhebbers konden kiezen uit een slaghek, dat is het stadswapen van Enschede, de skyline van de stad of de naam Enschede.